4 uur. Jobboot met het NOS Journaal. UEFA-voorzitter Platini heeft zij Blatter vanmorgen gevraagd zich terug te trekken voor het voorzitterschap van de FIFA. Blatter weigerde dat, melden diverse persbureaus. Platini zei op een persconferentie dat hij walgt van de hele corruptiekwestie bij de Wereldvoetbalbond. De UEFA zal de voorzittersverkiezing, die voor morgen gepland staat, niet boycotten. Daar had het bestuur eerder wel mee gedreigd. De meeste Europese bonden zullen prins Ali, de uitdager van Blatter, steunen, zei Platini. Bonden uit Afrika en Azië zullen overwegen tot Blatter stemmen. Ook FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft in Zurich spoedoverleg gevoerd met de voorzitters van de zes continentale voetbalbonden. De vergadering ging over het corruptieschandaal bij de FIFA, maar over de inhoud van de gesprekken is niets bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Blatter de oproep van de Europese voetbalbond UEFA om voorlopig geen nieuwe voorzitter te kiezen naast zich neerlegt. De man die in november op een demonstratie in Amsterdam Fuck de Koning riep, wordt niet vervolgd. Het OM heeft besloten de zaak te seponeren, omdat de man zijn uitspraak heeft gedaan binnen de context van het publiek debat. De activist Abdul Qasim Al-Jaberi werd opgepakt bij een betoging tegen Zwarte Piet. Toen bekend werd dat justitie de man voor de rechter wilde brengen, ontstond veel ophef. Een dag later trok het OM de dagvaarding in om de zaak nader te onderzoeken. KPN doet onderzoek naar berichten dat de Duitse inlichtingendienst internetverbindingen van KPN heeft afgetapt. De dienst zou dat gedaan hebben voor de Amerikaanse geheime dienst NRC in de periode van 2005 tot 2008. KPN laat weten de zaak heel serieus te nemen. Volgens een woordvoerder wordt het lastig om te achterhalen van wie de lijnen waren, omdat het zo lang geleden is. Waar de diensten naar op zoek waren is niet duidelijk. Minister Plasterk liet vorige week weten dat de AIVD onderzoekt of het klopt dat Duitsland Nederlands dataverkeer heeft afgeluisterd. Het weer. Vanmiddag af en toe zon, maar ook nog wat buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst vooral in het westen en noorden wat buien. Later op de dag ook in de rest van het land. In het weekend minder buien. Zondag kan het 21 graden worden.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 Terug van vakantie, dus weer helemaal live. Vorige week kan helaas de opname van het programma niet uitgezonden worden door een technisch probleem. Hiervoor onze excuses. Maar wat kunt u de komende twee uur nu van mij verwachten? Om ongeveer kwart over vier het gedicht van de week en om half vijf de column van Mandy Schorel. En ik hoop om half zes een positief weerbericht voor het komend weekend. En daar zijn ze weer. We beginnen met All My Loving van The Beatles. Het nummer werd in 1963 uitgebracht op de tweede album van de groep With The Beatles. Hoewel het lied op naam staat van het schrijversduo Lennon-McCartney... is het lied voor het overgrootste deel geschreven door Paul McCartney zelf. Gevolgd door ABBA, I Have A Dream. En vergeet niet, wees jezelf, er zijn al anderen genoeg. Mijn naam is Hans Wassenaar, ik wens u heel veel luisterplezier. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing my dreams will come true.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 Het gezellige plein zal net als altijd volstaan met auto's vol tweedehandse artikelen. De exacte datum voor de Jutter, Jutter kofferbakmarkten zijn 10 mei, 6 juni, 12 juli, 2 augustus, 13 september en 4 oktober. Wilt u ook uw spullen verkopen op de Jutters Kofferbakmarkt? Dan kunt u een plek reserveren voor 12,50 via wwwonair evensnl of telefoonnummer 06 194 27 070. Tevens kunnen er inschrijfformulieren gehaald worden bij het Wapen van Zandvoort op het Gathuisplein 10 in Zandvoort. Daar kunt u ook direct betalen. Voor bezoekers is de entree tot de Jutters Kofferbakmarkt gratis. just for a look at pretty Belinda. All of my loving wanted to give her. As soon as I saw her. dit was een speciaal plaatje voor onze ZFM-voorzitter Belinda Geurenson.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 Uit de bundel Drijvend op een briesje. De zee. De zee, niet te doorgronden, komt elke dag aan land om achterloos te werpen. Van alles op het strand. Een kwal die zich laat drijven, merkt tot zijn schrik te laat. Uren zal hij moeten blijven, voor hij verder gaat. De krabbetjes, half verscholen, verborgen in het zand... hopen dat de meeuwen niet lopen over het strand. De schelpen daarentegen laten zich graag zien. Verlangen naar een kinderhand die ze meeneemt dan misschien. Dan ligt er zoveel rommel, de afkomst een geheim. Het drama wat ze hier bracht kan groot zijn, maar ook een klein. De zee trekt steeds weer verder verlaat ook weer het land en zal straks alles werpen aan de andere kant. Zo blijft het steeds weer boeiend, de geheimen van de zee. Want waar hij ook aan land gaat, hij neemt ook weer iets mee. and the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 In het bericht staat dat het gaat om een controlebericht en dat u verder niets hoeft te doen. Dankzij het controlebericht weet u welk signaal uw mobiele telefoon geeft als u een echt NL-alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet. Hoe kunt u uw mobiel instellen? Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet u dat zelf doen. Ga daarom nu naar www.nl-alert.nl en kijk of u uw mobiel nog moet instellen en hoe. Waarom NL Alert? Met NL Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een dreigende noodsituatie informeren met een tekstbericht. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. NL Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. Zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, bij explosiegevaar of een overstroming. de column van de week Fijne geuren. Ik zweer erbij. Er is niet zo fijn als heerlijk geurende mannen. Als die langslopen, smelt ik een pizzie. Als een sneeuwpop door een brandende zon. Ik word week. Sluit soms een tel mijn ogen. Alsof zich een lenteboost ontploft in mijn hoofd. Die vleugels geeft. Ik weet nu hoe dat komt. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, werken urine en zweetgeuren mits deze nauwelijks tot niet voor ons te detecteren zijn, bijzonder positief op de aantrekkingskracht tot een ander. In deze afscheidingen van de mens zitten feromonen, welke seksueel een positieve uitwerking hebben of juist niet. In verscheidene parfums worden dan ook dat soort geuren toegevoegd. Het MHC, Major Histocompatibility Complex, heeft een duidelijke werking op de geur die een vrouw prettig vindt. Aan mannen, vertelt het internet. Gaan geuren waardoor jij getrokken wordt dan altijd gepaard met aantrekkingskracht? In feite wel wellicht. Een aantrekkingskracht op een geluksgevoel. Op een soort plots opkomende blijdschap. Die je gewoonweg niet onderdrukken wil. Het is als schoon gewassen frisse was. Zojuist gebakken brood in combinatie met opiumwierook. Of jasmijn en lotenbloesem in één. Ik moet er niet aan denken om nooit meer te kunnen ruiken. Hersenen en geur zijn een onfeilbare combinatie. Het blik terug maakt gelukkig, of juist niet. Doet denken aan, verklaart, beleeft, herinnert en belemmert misschien een enkele keer. Net als muziek bepalen ook geuren in grote mate je stemming. Vrouwen willen zwemmen in lekkere geuren. Ook als het weer een beetje minder is. Daarom aan jullie heren, weet dat een goede parfum begeerlijk maakt. Blijf de lente op jullie huid sprayen. En de zon gaat niet meer weg. De lekkerst geurende man in Zandvoort onthalen. Dat was een mooie voor Pup Up Zandvoort geweest. Heb jij al gestemd? Het kan nog tot 31 mei. Ik ben benieuwd met welke goede ideeën in zee zal worden gegaan. Mandy Schorel. It's 12. together at last that twilight time. Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Air. In the same and sweet old way, I fall in love again together at last at twilight time. Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue.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 But tell me what I've done wrong. Why should he hold you tight while they're playing our song? popart, popart en nog eens popart. In de bekendste badplaats van Nederland. Voor Nederland uniek. Van 17 april tot en met 21 juni wordt in het Zandvoort Museum een unieke expositie gegeven door hedendaagse popartkunstenaars. In deze expositie wordt werk getoond van meer dan 18 Nederlandse kunstenaars die zowel nationaal als internationaal in deze kunststroming bekend zijn. Het Zandvoort Museum houdt van uitdagingen en staat open voor nieuwe ideeën. Zo ontstond eind 2014 het idee om voor 2015 in het zonnigste periode van het jaar een expositie te organiseren met als thema popart. De gastcurator werd aangesteld en kunstenaars werden benaderd. Het resultaat is dat deze kleurrijke expositie van de muren knalt. Popart is onder andere te herkennen aan heldere kleurgebruik, alledaagse gebruikvoorwerpen en soms wat ironie terug te vinden in het werk van de kunstenaars. Vervreemding door vergroting of herhaling of door gebruik van ongebruikelijke materialen. Maar ook thema's ontleend aan stripverhalen, reclame, televisie, kranten, etc. komen aan het bod. Schilderijen, tekeningen, beelden en nog meer is het gelukkige beeld door de bezoekers al aantreffen. Ontpopt is de expositie voor jong en oud. Maak kennis met Popart anno 2015 in het Zandvoort Museum. Meer informatie, Zandvoort Museum, adres Zwaluweestraat 1. De prijs per persoon is 3 euro en een kind tot 18 jaar is gratis intree.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 Wanneer de muzikanten Joe, gespeeld door Tony Curtis, en Jerry, gespeeld door Jack Lemmon, per ongeluk getuigen zijn van een schietpartij onder criminelen, springen zij snel op een trein naar Florida. Vermomd als Josephine en Daphne, de nieuwste leden van een meisjesjazzband. Hun vermomming is perfect. Totdat een zangeres met liefdesbedriet, Marilyn Monroe, voor Josephine valt. Ontvangst met thee of koffie en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2. De kosten zijn 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder de belbus is het 6 euro. Indien u wilt gebruik maken van de belbus, kunt u zich opgeven bij pluspunt telefoonnummer 5717373. De losse kaartjes, zonder belbus, zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Co en Joke Luiks zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en of naar de stoel. Cinema Nostalgie is een gezamenlijk initiatief van Stichting Kunstcircus Zandvoort en Stichting Pluspunt. If you want something to and find yourself torn. Baby, my time is too expensive. And I'm not a little boy. If you are serious Don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then, oh, baby, I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on. And mm-hmm. Surfest op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Surfest is het surf-event van 2015. Een surfdorp met een relaxte sfeer en fijne live muziek. De hele dag kun je meedoen aan skate, surf, sub, gerelateerde clinics en activiteiten. Surfen, yoga, hot slacklines, longboarding, skimboarding en ga zo maar door. Gecombineerd met goed eten, lekkere hapjes en op de beste locatie, het strand. De perfecte start van de zomer. Als je van tevoren inschrijft voor clinics, is de deelneming gratis. Programma op 30 mei van 1 uur tot 11 uur s avonds. Live muziek, DJ's, pinata en chill surf vibes. Daar draait het deze dag om. Je kunt overdag meedoen aan allerlei clinics en activiteiten en vanaf 8 uur s avonds gaat het feest beginnen. 31 mei, Family Edition. Van 11 uur s morgens tot 7 uur s avonds. Deze dag reserveren we speciaal voor families of voor degenen die op 30 mei niet kunnen. De gehele dag kun je meedoen aan verschillende clinics en activiteiten. En we hebben live muziek op de achtergrond. Een relaxte dag voor jong en oud. Er zijn de volgende clinics. Clinic golfsurfen, clinic longboarden, clinic suppen en clinic yoga. Wat valt er naast de clinics nog meer te beleven? Genoeg leuke kraampjes van onder andere Trash Hero, Docs Pop Plux, Highlight en meer surfkraampjes. Lekker eten met de Build Your Own Burger Bar en lekkere hapjes en drankjes. Slicklines, hoe blijf je lang staan? skimboarding demo, watch, try and learn. Test surfboarding, longboarding, probeer de nieuwe trends en boards. De tickets, entree tot surf, is gratis. De klinisch kosten 5 euro per persoon, maar als je jezelf vooraf inschrijft voor 29 mei, dan is deze gratis. Maximaal 2 klinisch per persoon. Wil je gewoon lekker van de surffights komen, dan hoef je jezelf niet vooraf in te schrijven en ben je van harte welkom. Meer informatie? First Wave Surfschool, strandafgang de Vavage, nummer 13. love me, baby. Still you tell me maybe that someday, well, I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. your heart So if we ever part then I leave you You sit and hold me and you tell me boldly That someday well I'll be through Well that'll be the day when you say goodbye Yes that'll be the day when you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie cause that'll be the day When I die well De inschrijving van de vierde editie van het Timmerdorp Zandvoort zal op zaterdag 30 mei plaatsvinden. De eerste 150 kinderen die zich in paviljoen Beach Club 10 inschrijven zijn verzekerd van deelname. Voor veel kinderen tussen de 7 en de 10 jaar is het het leukste week van het jaar. Dit jaar vindt het Timmerdorp plaats van 4 tot en met 7 augustus. Op de bekende locatie naast parkeerterrein De Zuid. De centrale thema van de vierde editie is het Wilde Westen. De inschrijving in Beach Club 10 is tussen 10 en 12 uur. Zit je net buiten de 150 kinderen en vind je het jammer dat je niet mee kan doen?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 Net op het programma Elise van der Laan. En op 31 mei komt ze bij Safari spelen. Verwacht fijne, oprechte zingen, songwrite liedjes met een heldere stem. Astronaut is het Sing- en Songwriter-project van Pelle Bast in vaste medewerking met Kees Paris. De Nederlandstalige liedjes van Astronaut zijn te omschrijven als klein, ruw en eerlijk. En doe je denken aan Lucky Fons, Beef en Fixers. Lions Dance is begonnen als folkduo bestaande uit Matthew Huizers en Casper van der Lans. De mix van een akoestische en elektrische gitaar zorgt ervoor dat deze mannen durven te stellen dat ze atmosferische folk spelen. Door de toevoeging van Dan Huizen op de drum krijgt men de nummers weer meer energie en vorm. Dit maakt Lions Den een trio met invloeden van onder andere Wilco, Bob Dylan en Kurt Vile. De entree is gratis. We see you. Meer informatie, Safari Beach Club strandafgang Paulusloot nummer 2. a new my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Well, take a look at her hair, it's real. And don't believe what I say, just feel lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll.